Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Marco van Basten stopt als hoofd technische ontwikkeling bij de FIFA. De voormalige voetballer vertrekt eind deze maand in goed overleg bij de Wereldvoetbalbond. Van Basten wil naar eigen zeggen meer tijd met zijn familie doorbrengen. De Amerikaanse dominee die in Turkije vastzat op verdenking van terrorisme komt vrij. Een Turkse rechter veroordeelde Andrew Brunson vandaag tot drie jaar cel... maar vanwege zijn voorarrest komt hij waarschijnlijk snel vrij. De arrestatie van Brunson leidde in de afgelopen maanden... tot crisis in de Amerikaans-Turkse betrekkingen. Amerika stelde sancties in tegen Turkije... wat de economische crisis in dat land verhevigde. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft een verzoek ingediend... tot herziening van een jarenoude strafzaak. In hoger beroep werd in 2007 een man uit Rosmalen... veroordeeld tot tbs met dwangverpleging... wegens doodslag op zijn vriendin. Ze was in 2000 met doorgesneden keel gevonden in haar flat. De vriendin, vriend heeft altijd ontkend en volgehouden... dat zijn vriendin zelfmoord heeft gepleegd. Nu wijst onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut uit... dat de vrouw zeer waarschijnlijk inderdaad zelfmoord heeft gepleegd. Verzekeraars verhogen bij sommige huiseigenaren de premie van de woningverzekering onterecht met tientallen procenten, zegt de Consumentenbond. De premie stijgt op basis van openbare informatie over het huis, zoals bouwjaar en type huis. Maar die informatie deugt soms niet. Zo valt de premie hoger uit als een rijtjeshuis wordt beschouwd als een hoekwoning. Daarover klagen bij de verzekeraar heeft volgens de Consumentenbond vaak geen zin. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat risico's continu worden ingeschat... en dat premies dus kunnen stijgen of dalen. Het weer. Veel zon, maar ook wat wolken. Het is een graad of 22 en dat is een record voor deze dag. Morgen is het een stralende dag met uitzonderlijk hoge temperaturen voor half oktober. Het wordt 24 tot 26 graden en ook dat zou een nieuw record zijn. Vanaf zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk geworden in de regio. Bij elkaar staat er 80 kilometer file en er zijn ook wat bijzonderheden. Zo is de A6 van Muiden naar Lelystad bijna helemaal dicht bij knooppunt Almere door een ongeluk. Je kunt nog wel via de vluchtstrook, maar van Almere, vanaf Almere Stedenwijk is de vertraging wel meer dan een half uur. Je kunt eventueel omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en Badhoevedorp 6 kilometer en ruim een kwartier verdraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Beverwijk 40 minuten oponthoud. Daar kan het verkeer ook alleen maar via de vluchtstrook. Je kunt dus beter omrijden via de A22 in dat geval. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC 7 kilometer en 10 minuten verdraging.